Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in de rechtbank onder Ede verklaard... dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. Zijn verklaring was te zien op beelden die in de rechtbank werden getoond aan de jury... die zich buigt over de aanklacht. De schrijfster zegt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht... in de paskamer van een warenhuis in New York. Ze beschuldigt Trump ook van smaad. Maandag is waarschijnlijk de laatste inhoudelijke zitting over de zaak. Daarna gaat de jury in beraad. De stakingen bij de distributiebedrijven van Albert Heijn zijn voorlopig van de baan. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel om te praten over de CAO. De supermarktketen zou bereid zijn om de distributiemedewerkers 10% meer loon te geven... en af te zien van verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe mensen. De stakingen waren al meer dan een week aan de gang. Rijkswaterstaat plaatst vannacht alsnog een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel. Dat is de plek waar vorig jaar het tienjarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. Na het ongeluk zijn daar meer auto's van de weg geraakt. De gemeenteraad van Den Bosch drong al langer aan op een vangrail, maar volgens minister Harbers was het knooppunt veilig genoeg. Na onderzoek van Rijkswaterstaat komt de vangrail er nu toch met reflectoren. Een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Dat komt dat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland uitkeerden, bijvoorbeeld Shell. Ook het akkoord over de sluiting van het Groningse gasveld leidde ertoe dat overheidsvergoedingen voor het vullen van de gasopslag naar het buitenland gingen via Shell en het Amerikaanse ExxonMobil.